Ploemen maakte gisteravond onverwacht bekend dat ze vervroegd aftreedt als partijvoorzitter. Haar termijn zou aflopen in 2014, maar ze wil al in januari op het partijcongres afscheid nemen. De kinderombudsman ziet niets in de plannen van staatssecretaris Steven voor een speciaal strafrecht voor jongeren tussen 15 en 24. Ombudsman Mark Dullaert schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat jongeren tot 18 jaar onder het jeugdrecht moeten vallen. Volgens Dullaert zijn er binnen de huidige wetgeving al mogelijkheden om jongeren zwaar te straffen. Op de Maas bij Kuik is zeker één dode gevallen bij een aanvaring tussen een speedboot en een vrachtschip. Drie mensen worden nog vermist. Na de aanvaring, gisteravond rond 9 uur, hebben duikers urenlang vergeefs gezocht naar de vermisten. Vanochtend wordt verder gezocht. Negen jongeren in een gesloten jeugdinrichting in Sassheim zijn gisteravond in opstand gekomen. Ze hadden zich opgesloten in een groepsruimte en gaven zich kort na middernacht allemaal over, na onderhandelingen met de politie. Het is niet duidelijk wat de jongens wilden. Volgens de directie van de jeugdinrichting zijn er geen toezeggingen gedaan. De Amerikaanse Amanda Knox reist vandaag nog terug naar haar geboorteland, nadat ze gisteravond in Italië in hoger beroep was vrijgesproken van moord. Twee jaar geleden werd ze samen met haar toenmalige vriend veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op haar Britse kamergenoten. De moord zou zijn gepleegd tijdens een seksspel. De moeder van de vermoorde studenten begrijpt niet hoe een hogere rechter tot dit radicaal andere vonnis kon komen. Het weer, het is bewolkt, hier en daar kan een beetje regen of motregen vallen. Middagtemperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Dit was het en op... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer, A7 Hoorn richting Zaandam bij de afwit Wormer 4, A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Europort bij Rotterdam Charloes 5 en tussen Pernis en Spijkenissen nog eens 5 kilometer.